Het is nog niet duidelijk waar hij zich precies op richtte. Of dat het consulaat van Israël was of het nazi-documentatiecentrum. Wel is volgens de kranten bekend dat deze man al bekend stond... bij de veiligheidsdiensten als islamist. De man werd door de politie doodgeschoten. De politie denkt dat hij alleen handelde. In Vlissingen is vanmiddag iemand doodgeschoten. Iemand anders raakte gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde bij een industrieterrein aan de rand van Vlissingen. De Tweede Kamer vindt dat je minimaal 14 jaar moet zijn om op een fatbike te mogen rijden. Ze willen ook dat er een helmplicht komt. De elektrische fietsen worden vaak opgevoerd en er gebeuren veel ongelukken mee. Steeds meer studenten hebben een bijbaan bij Defensie. Studenten worden dan, nog tijdens hun studie, ingezet op een gebied dat bij ze past. Deze studentenpsychologie psychologie zag zo'n bijbaan wel zitten. Eigenlijk is, eh, is alles wel psychologie. Ik eh, werk op dit moment bij de landmacht en daar doe ik eh, training in mentale vaardigheden, dus mentale trainingen. en bijvoorbeeld stresshantering is binnen Defensie heel erg goed ja, voor een psycholoog om mee te werken. En daarnaast is het voor mezelf ook heel erg uitdagend en grensverleggend. Dus leer ik er keer op keer weer meer over en meer over mezelf ook. Maandelijks melden zo'n 150 studenten zich aan bij Defensie. Dan nog het weer. Vanavond ook nog hoge temperaturen van rond de 26 graden. Met in het zuiden kans op onweersbuien. Morgen in het noorden en oosten veel zon. In het zuiden wat bewolkter. 25 tot 27 graden wordt het dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor Knopen Raasdorp 10 minuten vertraging.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Griek Tanas B. is veroordeeld tot zeven jaar cel voor crimineel ondergronds bankieren. Hij leidde een couriersnetwerk in Nederland dat voor bijna een kwart miljard euro... aan contante geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. De man die vanochtend schoot op politieagenten in het centrum van München... was een 18-jarige Oostenrijker. Hij stond bij de veiligheidsdiensten bekend als islamist... melden Duitse en Oostenrijkse media. De man is door de politie doodgeschoten. En op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Mitch Valise goud gewonnen bij het handbiken op de weg in de H5-klasse.